start. Marjan met het NOS Journaal. Lisbeth Spies wordt morgen benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Dat verwachten ingewijden in Den Haag. Spies is nu nog gedeputeerde in Zuid-Holland en als minister de opvolger van Piet Hein Donner. Naar verluid wordt die morgen voorgedragen als vicepresident van de Raad van State. Over de kandidatuur van Donner wordt al maanden gespeculeerd. Hij wordt als vicepresident van de Raad van State de opvolger van Herman Tjenk Willink. De Tweede Kamer gaat akkoord met de afspraken van vorige week op de Eurotop. Kern van die afspraken is dat de EU meer macht krijgt over de begrotingen van de lidstaten. In de Kamer is veel kritiek op het resultaat en de meeste fracties vinden de redding van de euro wel duur worden. Maar de meerderheid geeft voor dit moment steun. SP en PVV zijn fel tegen alle afspraken van vorige week. In Luik wordt dinsdag een nationale herdenking gehouden voor de slachtoffers van het bloedbad. De ceremonie is bij de Place Saint-Lambert, waar de dader eergisteren toesloeg. Onder andere premier Di Rupo zal bij de herdenking aanwezig zijn. Zaterdag is er in Luik al een stille tocht voor de slachtoffers. Er worden duizenden mensen verwacht. Op een school in Schravenzande is tijdens de oudere avond brand uitgebroken. Enkele mensen die in de school waren zijn geëvacueerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het vuur brak uit in het scheikundelokaal. De oorzaak van de brand in Schravenzande is nog niet bekend. Rusland heeft tot verrassing van de andere leden van de Veiligheidsraad een nieuwe resolutie voorgesteld over Syrië. Rusland blokkeerde tot nu toe een VN-resolutie daarover. In het voorstel van Rusland staat dat de Veiligheidsraad het geweld van alle partijen in Syrië veroordeelt. Er staat niets in over sancties. De westerse landen vinden de Veiligheidsraad zijn blij met de stap van Rusland, maar ze vinden niet dat de resolutie ver genoeg gaat. Het weer vanuit het zuidwesten neerslag. Morgenochtend vooral in het zuiden, midden en oosten van het land kans op natte sneeuw. Het KNMI waarschuwt voor gladheid tijdens de ochtendspits. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. je hoort, zie je het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 ya. 啊。 through the snow I think of you let's go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 everywhere wenst je fijne dagen. you're blowing. Get should be going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 bed And I told you to still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. counting on summer breeze and skipping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 me allemaal fijne dagen en...